1 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De hoogste juridische adviseur van de Britse regering noemt de afspraken die premier May gisteravond sloot met EU-commissievoorzitter Juncker een verbetering, maar een waterdichte garantie zijn ze niet. Volgens Jeffrey Cox is de kans kleiner geworden dat het VK eindeloos blijft hangen in de backstopregeling, maar het risico blijft bestaan. Volgens Cox kunnen de Britten de backstop niet eenzijdig opzeggen. Het Lagerhuis hecht veel waarde aan zijn oordeel. Later vandaag geeft hij een toelichting. Veel brexit-voorstanders vrezen dat de backstop eindeloos duurt... waardoor Londen geen eigen handelsdeals kan sluiten... en gebonden blijft aan EU-regels. Een man uit Syrië die in Maastricht twee mensen doodstak... is veroordeeld tot 24 jaar cel en tbs. De eis was 18 jaar en tbs. Ruim een jaar geleden stak hij een man en een vrouw dood. Hij stak ook de dochter van de vrouw neer en viel een overbuurman aan met een mes. De Syriër zegt dat hij psychische klachten had en dat hij bezeten was door boze geesten. Ook gebruikte hij pillen en wiet. De van aanranding verdachte Nederlandse scholier Charlie T. komt vanmiddag voorlopig vrij. Zijn advocaten in Spanje hadden daar vorige week om gevraagd. De 17-jarige T zit sinds augustus vorig jaar vast in een gesloten jeugdinrichting... na een beschuldiging van seksueel misbruik door twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar. De voorlopige vrijlating betekent nog niet dat T is vrijgesproken. Daarover doet de rechter de komende dagen uitspraak. Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel plus een jaar onder toezichtstelling geëist. En de hoofdverdachte in de zaak Andy de Heus heeft bekend dat hij hem heeft omgebracht. De Limburgse marktkoopman verdween in 2012. Zijn lichaam werd in 2016 na een anonieme tip gevonden... bij een visvijver in Stevensweert. Dat werd vandaag bekend in de rechtbank van Roermond. De hoofdverdachte heeft onlangs een verklaring afgelegd. Hij zou de 30-jarige De Heus hebben neergeschoten, ingepakt en begraven. De twee mannen zouden in een vakantiehuisje in Stevensweert wiet hebben gekweekt.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 En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, en zij me wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Wees verstandig en trouw nu gauw, maar nooit met zo'n mooie vrouw. Anders heb je een reuze last, ben je in je eigen huis te gast. Trouw je toch met zo'n mooie juf, praktiseer je steeds maar suf. Heb ik het nu wel goed gedaan? Hoe zal dit nu verder gaan? Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraag je steeds af, je zijn maar wel vrouw? En als ze eindelijk in je armen rust, zijn er weer kapers op de kust. My father Van Odemeekaar, aha! Nederland, eet maar even kozelband. Oh Nederland, eet maar even kozelband. Nederland, eet maar even kozelband. Oh Nederland, eet maar even kozelband. Hoe rekenen droge worst eten wij in Nederland? maar in Suriname reist met kousenband. Boerenkool is heerlijk, maar alleen in winterland. Wat moeten we anders eten in dit koude kikkerland? Nederland, hemelheid met kousenband. Oh Nederland, hemelheid met kousenband. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan neem ik mee Marie. Marie Mara met roelala, Marie Marie Mara. Marie Mara met roelala, Marie Marie Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij zo fijn. Dan laat ik brie en bonen staan en heb een reuze geen. Marie Mara met roelala, Marie Marie Mara. je voor een keertje te eten bij mij. Je neemt je vrouwtje mee en je kinders erbij. Je krijgt daar geen kalkoen of een vers kievitzij. Maar wat je bij me eet, zing het refreintje met mij. Baby met R, dat is bruine bonen met rijst.